Nieuws van 11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Particuliere beveiligers krijgen misschien meer bevoegdheden om zo nodig geweld te gebruiken. De branche praat daarover met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat zegt de voorzitter van de brancheorganisatie Tjibbe Joustra. Joustra was coördinator terrorismebestrijding. Hij vindt dat de politie nu te veel taken heeft. Particuliere beveiligers zouden een deel van die taken kunnen overnemen. Zo zouden ze de mogelijkheid moeten krijgen om een winkeldief in de boeien te slaan. Ook zouden beveiligers toegang moeten krijgen tot het kentekenregister als ze een verdachte auto zien rijden. Volgens Joustra passen deze maatregelen bij de aangekondigde reorganisatie van de politie. Groot-Brittannië begint mogelijk volgend jaar met het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan. Dat zei de Britse premier Cameron tijdens een bezoek aan het land. Volgens Cameron verloopt de training van Afghaanse soldaten en politiemensen voorspoedig... en wordt er veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen de Taliban. Hij wil dat in 2015 alle Britse troepen zijn vertrokken uit Afghanistan. Op dit moment zijn er meer dan 10.000 Britse soldaten in het land. Ook andere landen zijn van plan hun troepen terug te trekken. De VS willen beginnen in 2011. Duitsland haalt vanaf 2012 zijn troepen terug. In Israël heeft een jongen van 14 bekend dat hij de grote bosbrand bij de stad Haifa heeft veroorzaakt. Hij zei tegen de politie dat hij een waterpijp rookte in het bos. Een brandend stukje kool dat hij weggooide zou de brand hebben veroorzaakt. De jongen schrok zo van het vuur dat hij terugrende naar school en niets heeft verteld. Vandaag wordt hij voorgeleid. Twee andere jongens die waren aangehouden zijn gisteren vrijgelaten. Bij de bosbrand bij Haifa kwamen 42 mensen om het leven. Ook moesten zo'n 17.000 mensen hun huis uit. Het weer. Op veel plaatsen mist. Die blijft vooral in het noorden lang hangen. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen bewolkt. In Limburg wat sneeuw.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 Jullie maar alleen in Philips City. Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste licht. moment. Nobody do it better than the S. Oh, yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle.